Twee uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ontruimd vanwege de fonds van enkele verdachte pakketjes. Volgens BBC gaat het om drie pakketjes waarvan er zeker één wit poeder bevat. Ze waren bestemd voor de kantoren van drie parlementsleden van de conservatieven. Het Schotse parlement heeft het over een incident dat heeft plaatsgevonden... en zegt dat het parlementsgebouw is ontruimd. Een neparts uit Tilburg is veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat hij zich tussen 2010 en 2015 schuldig heeft gemaakt aan ontucht bij twaalf vrouwen. De man van 48 deed inwendige onderzoeken bij vrouwen die hij had wijsgemaakt dat hij arts was in het UMC Utrecht. In werkelijkheid was hij sportmasseur en werkte hij helemaal niet in een ziekenhuis. Tegen de man was zes jaar cel geëist. Voormalig castingdirecteur Job Goschalk stopt als producent en regisseur. In de verklaring schrijft hij dat hij over grenzen is gegaan met acteurs die hij begeleidde. Sommigen nodigde hij thuis uit en een enkele keer vroeg hij hen ook uit de kleren te gaan. Goschalk biedt iedereen die hij mogelijk gekwetst heeft excuses aan. De Verenigde Naties willen dat de blokkade van zee- en luchthavens in Jemen onmiddellijk wordt opgeheven. De blokkade van de internationale coalitie onder leiding van saudi arabië is ingesteld om te voorkomen dat rebellen worden bewapend door Iran. De coalitie belooft dat hulpverleners en hulpgoederen wel worden doorgelaten, maar daar is de VN niet gerust op. Kenny Tete is de volgende speler die is afgehaakt bij het Nederlands elftal. Hij heeft een knieblessure. Het is voor bondscoach advocaat de zoveelste afmelding voor de oefenduels met Schotland overmorgen en Roemenië volgende week. Gisteren liet Jurgen Locadia en Bas Dost ook al weten niet beschikbaar te zijn. En eerder melden Wesley Hoed, Vincent Jansen en Michel Vorm zich al af. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 8 graden. In gebieden waar de mist hardnekkig is, blijft het kwik bij 5 graden steken vandaag. Vanavond raakt het bewolkt en dat blijft het morgen ook een groot deel van de dag bij opnieuw een graad of 8. Dit was het en ZFM.